Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft negen van zijn eigen soldaten gearresteerd. De soldaten worden verdacht van mishandeling en verkrachting van een Palestijnse gevangene. Het kwam volgens de Times of Israel aan het licht bij een ziekenhuisbezoek van het slachtoffer. Daar konden ze zien dat de man verkracht was. De arrestatie van de Israëlische soldaten zorgde voor woede bij ultrarechtse Israëliërs. Die bestormden gisteren daarom een militaire basis om te laten zien dat zij het leven steunen. In Eindhoven is bij een zwemplas een man vermist geraakt. Hij was daar met een groepje aan het zwemmen. Toen ze het water uit wilden gaan, was hij er niet meer. De politie en brandweer hebben uren met een duikteam en een sonarboot gezocht, maar zonder resultaat. De bodem van de zwemplas is te begroeid om goed te kunnen zien met de sonar. De zoekactie is inmiddels gestaakt. De man die Donald Trump probeerde dood te schieten... postte online als tiener gewelddadige berichten over joden en immigranten. Dat zegt de FBI. Het account dat ze hebben gevonden is zo'n vijf jaar oud. Hij deelde daar extreme gedachten en zette anderen aan tot geweld. De schutter van 20 schoot een paar weken geleden op de oud-president... tijdens een campagnespeech. Ja, en vanavond is het noorderlicht te zien. Tussen nu en middernacht zou je het gekleurde licht moeten kunnen zien als je richting het noorden kijkt. Deze expert legt bij Omroep Flevoland uit waar je het kan zien. Je hebt donker nodig en een open horizon. Dus je moet de horizon kunnen zien zonder dat daar ehm, lichtvervuiling op is, gebouwen voor staan, bomen voor staan. Je wil echt de kale horizon kunnen zien. Ja, en nog een tip. Je moet dus niet recht omhoog kijken, maar net boven de horizon. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht wordt het wat bewolkter. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken.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 Want dat was de, ja, de Beach Pride, zeg maar. en ja, allemaal mensen in prachtige, gekleurde... ja, hoe zeg je dat? verkleed in prachtige kleuren, zo moet ik het zeggen moet het mezelf ook niet te moeilijk maken. Dit is Cliff Richard, The Next Time.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 Richard met zijn Shadows en eh, The Next Time. Mooi koortje erachter. Was een eh, eh, vrij recent, nou recent niet, maar wel een wat modernere opname... gemaakt tijdens een reunie van Cliff in the Shadows. En daarom klonk het allemaal wat sprankelender als in de 60 jaren. Toen ja, zeg maar de, de opnameapparatuur ook nog wat minder was. En de mogelijkheden veel minder waren in de studio. Maar eh, ja, dit klonk uh, ja, eh, hartverwarmend toch, luisteraars? Bent u het met me eens? Ik hoop het.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 En dat waren ze natuurlijk ook uit de jaren 60, de Shadows. Met de eh, team van Deer, Deer Hunter. Filmen over oorlogsgeweld helaas. Nou, dat hebben we live ook op het ogenblik in de wereld. In Gaza natuurlijk, in de Oekraïne. Ja, waar eigenlijk niet op de wereld. Het dreigt nu in Venezuela door, door fraude bij verkiezingen en dergelijke ook weer helemaal de boel uit de hand te lopen. Ik word er een beetje triest van, luisteraars. Moet niet, maar ja, het gebeurt wel, hè. Ik word er een heel klein beetje triest van. Nou, vooruit de duif, kom op. Daar hebben de luisteraars allemaal niks aan. Jessica ook niet. Nou, Jessica voor jou. Seals and Croft. dear Jessica, forget me not, and won't you try to write to me on your wedding day? Jessica, my Jessica, you look just like a painting in your dress of white as you walk away. But just remember you hard to kiss. I'm gonna miss you. Remember back when sick up. I'll dress in black and cry upon my pillow when each day is through. Jessica, my Jessica, the flowers in the fields will bow their heads today. Cause I'm feeling blue. But just remember you how to care and tell me where Jessica, niet zo bekend nummer. Eh, maar bij mij wel. Seals Croft, ik heb er eh, vroeger heel veel naar geluisterd. Dan Seals is ook een countryzanger. Met prachtig repertoire. Kan ik ook nog eens wat van draaien. Ga ik vanavond niet doen, want ik heb het niet bij me gewoon. Dus dat eh, moet ik dan eventjes van, van thuis meedragen, luisteraars. Zo gaat dat. Ja, deze is ook mooi. Let It Be Me. Maar dan gezongen door de Woensdag uit Enschede. Ja, ja, Nederlandse Let It Be Me, gezongen door de Buffoons uit Enschede, luisteraars. We gaan eh, naar een Nederlands werkje, Frank Boeien. Frank, zeg maar dat het niet zo is. Zeg maar alsjeblieft, Frank, dat het niet zo is. I just swear always... als je nou je twee niet drinkt voor, hoort u dat? Nou, is ook een mooie. Dan gaan we Frank gaan we hierna draaien.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 Eh, het gaat waarschijnlijk over iemand die eh, ja, afscheid moet nemen van het leven. En, ja, hij is helemaal natuurlijk in paniek. En probeert dan nog een laatste avond te genieten met zijn partner. Je moet sowieso in het leven altijd proberen te blijven lachen, luisteraars. doet Natalie Cole ook. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky you'll get by if you smile. ZFM Zandvoort. Tot middernacht is Charlotte Duif weer uw rots in de branding. En de mooiste ballads komen voorbij. Nou, dat is uh, zonder meer al een eh, aanleiding om te blijven glimlachen. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong and will never part.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 Elvis Presley met het prachtige Love Me Tender. We gaan eh, duizend kusjes brengen, luisteraars. A thousand kisses deep. Leonard Cohen. and kisses. neem afscheid van uw luisteraars. Ik ben er morgenochtend weer met Duifzaag de Week door. Vanaf 9 uur morgenochtend weer. Lekker gauw houden en cabaret. Dank u allemaal voor het luisteren. Ik ga de studio verlaten. En, eh, nou, een beetje, anders ben ik morgen niet fit natuurlijk. We sluiten af met David Gates met de Cloud Suite. Ik ga David Gates even een klein zetje geven, want anders dan, eh, eh, dan houdt de plaat niet op tijd op, zeg maar, als het, uh, als het Niels wil gaan beginnen.